uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Komende jaarwisseling is er geen groot vreugdevuur op het strand in Duindorp. De organisatie schrijft op Facebook dat er waarschijnlijk niet kan worden voldaan... aan de aangescherpte veiligheidseisen. Vorig jaar ontstond bij de vreugdevuren door een vonkenregen... een gevaarlijke situatie voor omwonenden. De vuurstapels in Scheveningen en Duindorp waren hoger dan afgesproken. De FIOD heeft deze week twee bedrijfspanden en vier woningen doorzocht... in een onderzoek naar fraude bij een webwinkel. Het bedrijf importeert spullen uit China... en zou hebben gesjoemeld met de afdracht van BTW. Er zou voor zeker 2,5 miljoen euro zijn gefraudeerd. Er is nog niemand aangehouden. De website van het bedrijf staat op zwart. De Japanse oud-premier Nakasone is overleden. Hij was tussen 1982 en 1987 premier... en geldt als een van de belangrijkste leiders van het naoorlogse Japan. Nakasone stond bekend als hervormer. Ook had hij warme banden met de Verenigde Staten... in het bijzonder met toenmalig president Reagan. Nakasone was 101 jaar oud. De politie op Malta heeft de voormalige stafchef van premier Muscat vrijgelaten. Hij stapte dinsdag op nadat een zakenman hem had aangewezen... als het brein achter de moordaanslag op een onderzoeksjournalist in 2017. Hij is uitgebreid verhoord, maar er zou geen reden zijn... om de oud-stafchef nog langer vast te houden. Hij zegt dat hij niets met de aanslag te maken heeft. Het weer, geregeld zon, vooral aan de kust enkele bui. Het wordt een graad of 8. In het weekend droog met kans op nachtvorst en smiddags hooguit 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we alles gegeven. Ik was nog niet zo.